Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag was er in de rechtbank een strafzaak met een kroongetuige. En dat was voor het eerst sinds de zaak rond drugscrimineel Ridouan Taghi. Ook daar was er een verdachte die zijn medeverdachte erbij lapte in ruil voor strafvermindering. Er was kritiek op het Openbaar Ministerie dat ze weer met een kroongetuige werkten... omdat er in het proces rond Taghi drie mensen werden gedood in de omgeving van die kroongetuigen. Maar het OM kan niet anders, zeiden ze vandaag in de rechtbank. Je hoort verslaggever Remco Andringa. Het OM eh, erkende die gevoeligheid eh, wel, eh, onder meer vanwege de veiligheidsrisico's. Een crimineel die overloopt naar de politie, die loopt al snel gevaar. Maar, zei de officier van justitie, als we geen kroongetuigen meer kunnen inzetten... ja, dan kunnen we sommige zaken niet oplossen dan blijven bepaalde criminele kopstukken buiten schot. En ja, dat is natuurlijk niet wat het OM wil. De kroongetuige in de zaak van vandaag heeft onder meer verklaringen gegeven over liquidaties, een woningoverval en vier aanslagen op panden. Chipmachinefabrikant ASML denkt erover volgend jaar minder onderdelen naar China te exporteren. Op dit moment zijn er contracten met China over onderhoud van de chipmachines in dat land en het toesturen van onderdelen. Die contracten lopen eind dit jaar af en premier Schoof zou niet van plan zijn om ze te verlengen. Vorig jaar zette de VS Nederland ook onder druk om minder naar China te exporteren. Een boer uit Nederhorst den Berg in Noord-Holland heeft iets bijzonders uitgevonden om zijn koeien een beetje koel te houden op deze warme zomerdagen. Het is een parasol van 12 meter breed en zijn koeien maken er volop gebruik van, vertelt zijn dochter. We hebben eerst gekeken voor bomen of andere mogelijkheden. Maar goed, die koeien die wegen best wat, dus die boom is ook zo om. Maar ja, bij zoveel koeien leek ons dit de beste optie. De koeienparasol. Smaakt het vlees nou lekkerder als ze nou in de schaduw hebben gestaan op warme dagen? <laughs> Nee, dat niet. Maar je merkt wel als de koe geen stress heeft gehad en het goed heeft gehad, dat de kwaliteit van je vlees anders is. Het weer, vanavond en vannacht alleen nog in Limburg kans op een buitje.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 Tussen Schiphol en Knoppen niet Nieuwe Meer doe je er een kwartier langer over. De A9, ook maar Amstelveen, is even dicht bij de Wijkertunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt nu uit de rij gehaald. De A10 West richting de A10 Zuid tussen de knooppunten Koenplein en Amstel doe je er inmiddels een half uur langer over.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 Asielzoekers in Duitsland die zich eerder in een ander EU-land melden... raken hun uitkering kwijt. Wie zonder goede reden op bezoek gaat in zijn eigen land... verliest zijn verblijfsstatus. En verder wordt de Duitse wapenwet aangescherpt. De overstap van Wout Weghorst naar Ajax is rond. De Amsterdamse club bevestigt dat de spits een contract heeft getekend voor twee jaar. Weghorst komt van het Engelse Burnley. Nepaccounts met republikeinse propaganda voor Trump... gebruiken foto's van Nederlandse influencers en beautymodellen. CNN analyseerde 56 accounts. De mensen op de foto lijken Trump te steunen, maar weten nergens van.